Uur. Kasper. Journaal. Zorginstellingen krijgen een financiële klap door de coronacrisis. Dat voorziet consultkantoor EY op basis van de jaarverslagen van ruim 450 instellingen. Corona zorgt voor meer personeelskosten door extra zorg voor patiënten en de uitval van personeel door ziekte. Tegelijkertijd leidt uitstel of afstel van behandelingen ertoe dat er minder geld binnenkomt. Financieel gezonde instellingen gaan de crisis wel overleven, denkt EY. Maar organisaties die al krap zaten lopen wel het risico om om te vallen. Het kabinet is niet van plan om docenten voorrang te geven bij een coronatest. Minister Slop van Onderwijs zei in Nieuwsuur dat hij en zijn collega's inzetten op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. Volgens hem profiteren docenten daar ook van. Veel schoolleiders en docenten dringen aan op voorrang om te voorkomen dat leraren met klachten uitvallen en leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. Zeker 16 passagiers van een TUI-vlucht van Griekenland naar Wales... zijn positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. Alle 193 passagiers is met klem verzocht om in thuisisolatie te gaan. Het toestel vloog vorige week van vakantieeiland Zakynthos terug naar Cardiff... met zeven mensen aan boord die mogelijk besmettelijk waren. Volgens passagiers was het een zooitje aan boord... en werden de coronaregels niet gehandhaafd door het cabinepersoneel... Veel reizigers steden hun mondkapje af en liepen door het gangpad om praatjes met elkaar te maken. De Venezolaanse overheid zegt dat er gratie is verleend aan tientallen leden van de oppositie. Volgens de minister van Informatie gaat het in totaal om zeker 110 mensen die gratie kregen. Onder hen zijn 20 oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzwering tegen president Maduro. Een deel van de mensen op de lijst zit in de gevangenis, maar er zijn ook mensen bij die in ballingschap leven of zijn ondergedoken. Het weer de komende dag is het wisselend bewolkt. Later op de dag wat vaker zon met soms een bui.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 Ja, ook die heb ik weer gevonden. Welkom, dit is eh, live in de ochtend bij ZFM voor Zandvoort en de regio. Mijn naam is Walter Sans, ik ben nog tot 12 uur bij je met al muziek. En ja, eigenlijk zou over twee platen Jaap Koper komen. Maar die komt niet, die, die is nog even bezig. wordt waarschijnlijk ergens rond half 12. Tot die tijd gewoon lekker muziek. En misschien dat we jazz is niet eng even naar voren brengen dan. Eerst even Passengers, weet wel, van de Tour de France. de He sees the and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city. glass. He sees things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep. 1977, Iggy Pop. Ja. En daarvoor hoorde je dan eigenlijk dezelfde versie, maar dan eh, van Berry. En dat is de versie zoals we allemaal kennen van de Tour de France. Ja. Goed, eh, ik gooi het programma even om. Eh, Jaap zou nu eigenlijk geweest zijn. Dan zouden we nu eigenlijk al Feline gedraaid hebben. Dat doen we straks allemaal. We gaan nu gewoon even richting Jessie's niet eng. En dat doen we met Stina, met Jacoto erbij en de NDR Big Bands. Django Deluxe met Stina. Stina, what have you been up to lately? Got that look on your face. Stina, your bags are loaded, it's the way you behave. Standing in the corner in the dim light, smoking cigarettes in your black tights. I can see your shadows in the streetlights. Stina, why did you change your name? back on the brothers, and then you quit this town. Stina, you got superpowers. Take over with one kiss. You've been on the run far too long now. Change your dress and color of your hair now. Daddy claims he only has two boys now. Stina, why did you leave this town? are the talk of this town. Stina, you're the dark eyed lady. You're up for no good. Since you left, the boys are crying out loud. Mama took your pictures off the wall now. Left the squad, you're gambling with the wolf now. Stina, why did you leave your cage? You've been on the run for too long now. Change your dress the way you wear your hair now. Daddy claims he only has two boys now. Jacoto. Samen met eh, Django Deluxe en de NDR Big Band Stina. Ja, en dan gaan we eh, toch richting een beetje jazz. onze Jaap Koper die gooit het schema helemaal de war. Dus eigenlijk zouden we nu om half twaalf jazz is niet eng hebben. Maar dan eh, komt Jaap zelf in de uitzending over Alternative FM vanavond. En dat betekent dat ik nu gewoon die jazzplaat draai die helemaal niet eng is die gewoon lekker is. En die bijvoorbeeld zondag ook in ons jazzprogramma hoort tussen 10 en 1. En eh, wat heb ik meegenomen? Gregory Porter. Heerlijk. Gregory Porter heeft een nieuw album uit. Dat draai ik nu niet. Ik draai even een van zijn grootste hits. Hey Laura. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me, and I will believe you're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Laura, it's me Sorry but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I really am sorry But it just couldn't wait With a healthy dose of make-believe don't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me all night long. I just couldn't wait with a healthy dose of make believe. Go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me and oh this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me hey laura it's me hey laura it's me hey laura Gainer uit de Corona Top 100 hier bij ZFM, waar het inmiddels 7 voor half 12 is. En eh, ja, nog twee nummers en dan eh, gaat, uh, gaat als goed Jaap ons bijpraten over Alternative FM vanavond. En ja, dan kun ik eigenlijk maar twee platen draaien. Elixir, nieuwe Wendy Moore, Wendy Moore hier uit Zandvoort en Alleen van Verline.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 En Jaap Koper heeft vanavond het programma Alternus FM. En hij hangt. Hallo Jaap. Eh, ja, ik hang. Maar niet eh, in de trap gaat hoor. <laughs> Eh, dus... eh Hm. <laughs> dat zou Gelukkig maar. Het wel heel erg wrang eh, zijn. Maar goed, nee, ik, eh, ik hang aan de telefoon. Klopt, Jaap, want je gaat alles, <laughs> ik ga ons dus even bijpraten over Alternative FM vanavond. Er staat nog niks online, tenminste ik heb het nog niet kunnen vinden. Nou, ik, ik heb het er net op. Eh. oh. ja, ja, ja, het staat er allemaal net op. Dus vandaar ook dat ik altijd wel eventjes iets extra's, even extra tijd heb. Want het is altijd een geworstel van heb ik jou daar om dat er allemaal een beetje op te krijgen. Ja. Maar het is, het is weer gelukt. Oké. nou ja, goed eh, we hebben in ieder geval een paar verse singles. Oké, goed. Dat zijn er twee. Ja. Uh, en Elsa Birgitta Beckman. Ik heb gisteren had ik nog eh, hmm. de oude single gedraaid, maar ze heeft sinds, week, ja, sinds een week heeft ze ook een nieuwe single. Okay. En die hoor je vanavond bij ons. En zij komt uit Noord-Holland. Het is ook weer een van de muzikanten die aangedragen is. Ik denk min of meer eigenlijk uit de koker van eh, Demi eh, van de Wolleberg en van Miranda Huibers. Want die, 3 voor 12 NH. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, elke, donderdag, elke del, derde donderdag van de maand. Dus eh, mhm. we hebben er eentje al, gehad en in, over een week of twee komt de volgende, dat is de 17e. Dus dan, dan doen we er weer eentje. Dus, en daar zit ook best wel veel Noord-Hollands materiaal in, moet ik erbij zeggen. want als je op een gegeven moment zo'n samenwerking aangaat, dan, dan komen ze wel. Uh, wat <laughs> komt er dan nog meer uit Noord-Holland? Eh, General Redbeard, Sterre Weldering. Daar had ik vorige week nog een telefonisch gesprek mee. Want zij komt, uit, zij komt uit Alkmaar. Ja. Eh, General Redbeard komt eh, geloof ik ergens uit de buurt van, van Heer Waard zo'n beetje, die kant uit. Oké helemaal zeker weten doe ik niet. Of, of uit eh, de Zaan, dat zou ook nog heel goed eh, kunnen. Eh, dan Leuna, dat zijn eigenlijk dames, twee, een tweeling, muzikale tweeling. de dames Bruinhof, die oorspronkelijk uit Haarlem komen, maar ze werken mhm. in Breda. Maar ik geloof dat ze nog een beetje hun hun roots hier in de buurt hebben liggen. nou ja, dan, heb ik, dan hebben wij, als het goed is, Noah Lorin, want die had vorige week een EP uitgebracht. Dus daar willen we dan toch wel wat mee gaan doen. Oh My Pitches, dat is ook eentje van de 3 voor 12 Noord-Holland eh, Vloedgolf. Ja, eh, en praten doen we met uh, Dayweaver, uh, met Marcel Jongejan en eh, Marlo Vriends uit Rotterdam. Oké. Dus, want Marlo Vriends is, ja, dat, is, dat is ook een nummer wat ik eigenlijk wel weg van ben. How Do You Feel About It heet het nummer. Het mhm. is echt soul nummer. Ik vind het eh, ja, ik vind het griezelig goed eh, hoe dat eh, in de buurt komt van de echte Sol. Zo mag ik het bijna wel omschrijven. <laughs> En een regelrechte primeur hebben we ook. Ze dus komt eigenlijk ook uit Noord-Holland, maar dan wel uit de hoofdstad van Nederland, namelijk uit Amsterdam. Eh, Kafka, die kwam oh. ook met een nieuwe single. En die is vanavond voor het eerst bij ons te horen. Daar heb je de primeur van. Wat goed. Daar heb ik de primeur van, ja. ja ik oh, heb leuk. netjes. En eh, toen moest ik het even doen met eh, de plugger. En die plugger, dat is ook een bekende van ons. Want die heeft regelmatig ook wat, wat live muziek voor ons geregeld. Dus, dus dan is het eigenlijk bijna een logische optelsom dat het wel gaat lukken. Maar, goed, Jaap. Ja, dus die, die zit er ook in. Dus, de nieuwe Kafka vanavond, vanavond bij Alternative FM. Ja, je hebt een vol programma. Ga je nou weer eh, smokkelen? Ga je weer wat eerder beginnen, zoals de laatste weken? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, eh, dat eh, laten we toch even voor wat het is. ik denk dat ik wel uitkom. Ik, ik heb geteld ongeveer 20 eh, tot 22 eh, nummers met eh, de gesprek, gesprekken mee. Ik denk dat er zelfs nog ruimte over is. Dus, ik vond, dat, ik vond het wel grappig. Ik kreeg inderdaad zo'n berichtje van ja, Ja, Verlinde komt nu al en is nog maar kwart voor acht. Ja, <laughs> ja, ja, dat komt. Maar, dat is, maar die zit, die, de, overigens zit hij er wel in hoor. Ja, want ja, daar, daar, ontkom je haast niet aan. Dus, dus wat dat er gaat, zit hij zit hij er wel weer in vanavond. Nou, leuk ja. Goed, we gaan luisteren. Vanavond om 8 uur tot 10. En ja, eh, ja nou, Feline heb ik al gedraaid, Wendy Moore heb ik al gedraaid. ik, ik ga even terug naar vorige week, want Claudia Schiffer is 50 geworden. En toen dacht oh. ik van ja, dan kan ik maar één plaat draaien. Model van Kraftwerk. Ah, dat is wel een hele leuke, ja. Dacht ik. hey, zie je vanavond. Veel plezier. Hoi. Kontakt zwischen Menschen führt leicht zur Ansteckung. Wenn wir alle mehr Abstand halten, kann sich das Coronavirus nicht so leicht verbreiten. Schon diese einfache Maßnahme verlangsamt die Ausbreitung. Lasst uns runterschalten und auf Abstand gehen. Winds may blow or the icy sea, I'll take with me the warmth of thee, a taste of honey, a taste much sweeter. so she died, dreaming of his kiss. His kiss was honey, a taste, Lord, more bitter than wine. now for the honey and you. You know gonna come back now. Don't you hear your little honeybee buzzing? Yeah, yeah, yeah. Esther Phillips met het Taste of Honey. Lekker zo'n oude klassieker. En daarvoor hoorde je die andere klassieke Kraftwerk. Met Dat Model. En dat is een plaat uit 78. En ja, ik draaide omdat Claudia Schiffer 50 geworden is vorige week. En maar eh, toen die plaat uitkwam was zij nog maar acht jaar. Goed, daarvoor hadden we inderdaad Jaap Koper... die ons vertelde wat er allemaal voor nieuws in, uh, Alternative FM zit. Met veel primeurs, waaronder inderdaad de nieuwe Kafka... die hij dus exclusief mag draaien. En eh, ja, dan, eh, ik heb ook een nieuwe plaat. Maar ja, dat staat natuurlijk in het niet.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 De echte fans. Ja, dan heb ik nog een tip voor je. Want eh, de gele eh, route is weer open. Dat betekent de gele wandelroute die bij uh, eigenlijk begint. Vanaf de boulevard. En dan ga je door het Wiesentgebied. En die route die is, die is echt heel erg mooi. Over het Kraansvlak. En je hebt dus echt kans om in oog en oog te staan met de Wiesenten. En sinds eergisteren is die, is die route weer open. Ik zou hem gaan lopen als ik jou was. Want het is toch wel een bijzondere ervaring. En het zijn de grootste Europese zoogdieren die, die rondlopen. En ik heb ze een keer op afstand gezien. Dat dus waren ze al heel indrukwekkend. Laat staan dat je er dichtbij komt. Goed, we gaan door met muziek. Dit is uh, Janice Ian, Fly to High. Before you disappear, if you can lend me half a near, I'll regret. If I treat you like a number, it's because I can't remember Have another cigarette and help me to forget what I perfect Glenn Faria. Perfect. En ik heb inmiddels de programmering voor Goedemorgen Zandvoort binnen voor zaterdag. Het gaat vooral over het Watertorenplein. Martijn Hendricks van de VVD komt langs. Er komt een jongerenwerker van Pluspunt. En ze gaan praten met Prewoner over de overname van de KAI. Dat aanstaande zaterdag in Goedemorgen Zandvoort. Nu door met muziek. En dit is hem de nieuwe Lianne La Havas. Please stop asking Do you still love me? Don't know what to say. Let's speak in the morning. Please don't do this. I'm too far away. Don't know what to tell. something isn't right it's going nowhere. programma. Het is eh, bijna 12 uur. Vanmiddag eh, lunchroom tussen 1 en 3. En dan natuurlijk vanavond om 8 uur gaat het los bij Alternative FM met Jaap Koper en Max van Dam.